uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is absoluut niet de bedoeling geweest om ernstige delicten weg te werken... in de cijfers over criminaliteit onder asielzoekers. Dat zegt staatssecretaris Harbers. De Tweede Kamer die eiste eerder vandaag opheldering over de cijfers. Daarin zouden ernstige delicten, zoals verkrachtingen en kindermisbruik... zijn weggestopt onder de categorie overige zaken. Helemaal onderaan de lijst. dat hadden we anders moeten doen, zegt Harbers... En vrijwel de hele Tweede Kamer wil ook nog een debat met de staatssecretaris. De Britse premier May heeft haar conservatieve partij beloofd... dat ze opstapt na de volgende stemming over de brexit. Die is begin juni. De deal van May met de Europese Unie over een vertrek van de Britten... werd al drie keer met een grote meerderheid weggestemd. Een opvolger van May zal waarschijnlijk voor 31 oktober worden gekozen. Dan moet de brexit een feit zijn. De Belgische autoriteiten zijn op zoek naar de bron van een legionella-besmetting. In de buurt van Gent zijn twee mensen aan de bacterie overleden. 18 mensen zijn besmet. In het havengebied van Gent wordt de koelwaterinstallatie van 19 bedrijven onderzocht op legionella. Daarna worden ze gelijk gedesinfecteerd. De huldering van landskampioen Ajax is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Voor het eerst in jaren waren de festiviteiten op het Museumplein... en niet naast de Johan Cruijff Arena. Er kwamen ongeveer 100.000 mensen op af. De Ajax-spelers droegen de 34e landstitel op aan speler Abdelhak Nouri... die twee jaar geleden hersenletsel opliep. En Oranje onder 17 staat in de finale van het EK. De titelverdediger die won met 1-0 van Spanje. In de finale wordt Frankrijk of Italië de tegenstander. Die ploegen spelen vanavond nog tegen elkaar. De finale is zondag om half zes. Het weer nog, vanavond en vannacht veel bewolking. Af en toe valt er wat regen en het koelt af tot een graad of 9.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 Muy bailable, muy funky. Joder, qué bien que tocan estos cabrones. Señoras y señores, aquí tienen a The Cosmic Carnival. waarom eh, draai ik deze van de Cosmic Carnival Funny Man? Eh, dat uh, had ooit te maken, en ik Schuit uh, had mij dat verteld. Ze hadden een, iemand in de gelederen, die vonden ze nogal grappig. En ja, daar op een gegeven moment ja, konden ze er op een gegeven moment met het bandlid niks meer. En eh, eh, uiteindelijk is hij de band er ook uitgegaan. Helemaal aan het begin hoor, van de Cosmic Carnival. Want anders heb ik straks eh, mensen van de Cosmic Carnival hier <laughs> op Facebook of weet ik van wat. Maar toen de band echt net begonnen was, toen hadden ze daar, daarover. En daar is dit liedje op gebaseerd. Funny Man. En het slaat eigenlijk een beetje op alles. dromers en noem maar op. nou, dromen die zijn inmiddels werkelijkheid geworden. Want wij mogen straks de gast eh, plaats zijn van een hele grote wedstrijd eh, in eh, de autosport. Formule 1 komt naar dit dorp toe. Dus ik denk dat dat wel de meesten wel hebben meegekregen. Ik ook, want ik was er zelf bij. Dus ik heb dat allemaal gezien. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Hoewel, daar zitten een, klaar, een paar van die, van, die, van die aanwijzingen in over die Formule 1. Helemaal aan het eind van het programma zit ook nog een nummer daarin verstopt. Dat heeft daar ook iets mee te maken. Niet in het geheel, maar wel beeldend, eh, mag ik je erbij eh, vertellen. Dus dat eh, gaan we straks allemaal beleven. Vanavond zijn Joshua en Arjen te gast. En dan denk je, wie zijn dat? Dat zijn de mannen van Canvas Blanco. Want die, eh, die hadden we hier al, eh, hadden we al gevraagd of ze wilden komen. Uiteindelijk eh, komen ze met z'n tweeën. Dus het wordt een heel intiem gelegenheidje straks voor de mannen. Nou, ze komen al deze kant een beetje op. Dus nou, misschien kunnen jullie al even wat met de microfoons stoeien. Microfoon 4 en microfoon 3. En op microfoon 3 zit Arjen en op microfoon 4 zit uh, Joshua. Hoi. Hoi. Ehm, ja, want eh, het eh, album Exilio heeft het levenslicht eh, inmiddels gezien. Klopt. Ja, jullie zijn daar eigenlijk heel een beetje obscuur mee bezig geweest. Hè? ja, het komt eraan, het komt eraan. Het was eigenlijk een beetje plagen eigenlijk, als het ware, voor, de achterban in, die jullie hebben. Sorry, Jaap. Ja. <laughs> Dat was niet de bedoeling. <laughs> ja. En toen kreeg ik het hele album. En toen op een gegeven moment, dat was mijlenver voordat hij echt uh, gereleased werd, kreeg ik hem al. Maar ik kreeg toch ook nog het eh, verzoek van eh, eh, niet alles draaien, toch? En eigenlijk maar een paar nummers. Zo was dat een beetje, toch? Ja, nog niet alles staat op Spotify bijvoorbeeld. Ja. Dus we hebben bewust de fysieke release en de digitale even uit elkaar getrokken. Ja. Dus we vinden het fysieke toch wel een speciaal ding. En we mhm. hebben er ook ja, geprobeerd iets heel moois van te maken. Ja. En ja, daar nemen we graag even de tijd voor. Ja, dat, dat is er ook wel eh, duidelijk aan af eh, te horen uit het album eh, natuurlijk. Want jullie hebben er heel, heel, lang over gedaan in ieder geval. Maar er staan ook behoorlijk wat nummers op. Ik weet even niet hoeveel. Ik geloof een stuk of 15 zelfs. Hè? Ja, 18, 18 stuks. 18 stuks, ja. ja. Dus is dat niet erg lang voor een album? Dat is onwijs lang. <laughs> Ja. eigenlijk wel. Ja, is het, eh, vonden jullie dat ook leuk? Gewoon eens een keer 18 eh, nummers eh, dat, dat te doen? Ja, nou, ik krijg wel steeds vaker terug van mensen die zeggen van... ja, het is gewoon ouderwets lang of zo. Ja. Ik denk misschien dat we wat dat betreft een beetje oude zielen zijn of zo. <laughs> We houden misschien gewoon van mooie verhalen en de tijd voor dingen nemen. Zo ook gunnen we dat de mensen die, die hem gaan luisteren, zeg maar. Weet je? Dat je de tijd ervoor neemt, even voor gaat zitten. Dus ja, het is een heel verhaal, uh, maar het had het gewoon nodig om in 18 nummers eh, tot uiting te komen. Ja, want ik eh, ben al eigenlijk uh, getriggerd door jullie eerste, jullie vorige album al. Want hmm. mede naar aanleiding van dat album zijn jullie ook hier geweest. Ik geloof, hmm. wanneer is dat album uitgekomen? Ergens 2015 eh, geweest. Ja, zie je, dan is het toch wel vier. Dus, dan is het inderdaad, denk ik, vier jaar terug eh, dat jullie eh, hier geweest zijn. Dus dat, en toen waren jullie iets wat meer in de bezetting. Toen was Robert er volgens mij ook bij. Ja, klopt. Die, die is er nu niet. Maar goed. Eh, ja, doen jullie dit ook vaker zo? In, in een wat, nou, niet eh, zo vaak, maar niet. Wel vorige keer op de radio ook. Hè? Dus, en eh, bij 3FM een keer midden in de nacht. Dus, oh, daar zijn <laughs> jullie toch ook nog even geweest. Ja, hè? ja. ja dat vraagt toch al om iets meer intieme benadering. dat past. Dat past. Ook wel goed op de radio, Goed. straks gaan jullie, neem ik aan, ook wat nummers van Exilio laten horen. Maar dan in een iets wat andere versie. Hij Made It Up zag ik al staan. Dus eh, dat is een van de nummers die we hier ook eh, vaak gedraaid hebben. Dus ja, ik eh, zou zeggen, we gaan zo direct eventjes... een setje van twee en dan nog een setje van twee. En in het volgende uur nog een setje van twee. Dus we, we doen er ongeveer zes. Ja. Dat, dat, kan, hè? Nou, dan gaan we er Ver eh, spelen als je dat doet. Ja. <laughs> dat gaan we zeker doen. Goed, dat was even de introductie van, eh, van de beide heren... Eh, die vanavond namens Canvas Blanco hier zijn. want de oorspronkelijke bezetting, Arjan, die bestaat uit... we zijn met z'n vijf. Met z'n vijf, ja. dus, dus jullie zijn de voor uitgeschoven posten voor vandaag, wat dat er gaat. Goed, straks gaan we ze nog terug horen in de uitzending. Nu gaan we weer even naar het lijstje van de muziek. En dat doen we met twee nummers. Ook een setje dat zei ze wel. Eh, maar goed, eh, de nummers zijn eh, los. Natalia Magdalena en TB Florissen hoor je achter elkaar. so I anticipate until story to be told. Keep coming back for more. I love those secrets night can hold. I get up and lock the door. Cause you can't argue with a heavy heart. Get down to the core. Until I'm right back at the start. never know what's right. light. Omoge. Oh, Your love is a blessing, so I am blessed, my baby. I want make we day forever. If you fall, we go rise up together. You be my melanated king, and I appreciate you. No one feed me like my boo. No one, nobody find past you. No zo waren hier in eh, de, uitzending. Want dit is de nieuwe single van Jaskelus, Forever. Wat was nou eh, heel erg eh, leuk? de aanleiding was dat Jaskelus afgelopen weekend bij Funks op de radio was. Deed ze mee in een, ja, geloof in een, in een wedstrijd. En die heeft ze ook nog met goed gevolg afgewerkt. Afgewerkt. Want ze komt, als het goed is, ook eh, voor die wedstrijd die Funks heeft uitgeschreven in de finale. Dus dat, eh, dat is al heel wat. We kennen het natuurlijk eh, van dat andere nummer, Activate. Daar hebben we, die hebben we heel veel gedraaid. Maar morgen komt dit nummer dus, Forever, komt dan echt op de gebruikelijke kanalen uit. En wij mochten hem al van Jaskelis al draaien, omdat we al uh, veelvuldig Activate hebben gedraaid. Dus de dank aan Jan Kelers is natuurlijk heel erg groot. Dan ga ik nu eens even kijken of ik eh, ook nog iets eh, van een geluid op eh, de speelplaats kan krijgen. hoor ik iets? Nee, dat hoor ik niet. Misschien nu een beetje. Ja, ja, ja. Nou, nu hoor ik wel wat. want ze zitten er al klaar voor, de, mannen van, van Canvas Blanco. Joshua en Arjan zijn eh, vandaag eh, bij ons eh, te gast. En ze gaan natuurlijk een aantal nummers spelen van Exilio. Ehm, ik weet niet met welke we gaan beginnen, mannen. Ehm, I Made It Up. Ah, met I Made It Up. Een van de singles die vooruit gestuurd is van dat album. I made up vortex so I could throw my sack of sorrow. And I threw myself as well, boy, I threw myself in deep. And woke up on some mountain top to a sight, yes, a little too familiar. Oh, on some mountain top. So I made up something, something, something. I made up an eco egg so I could fall asleep for ages. And then I fell asleep. Oh boy, I fell asleep. And up upon a distant shore. familiar fresh. And then I took a peek. Oh boy, I took a peek. And boy, my heart it pound. Oh boy, my heart it pound. And then I peeked again. So I made up. weet zit er nog een, eh, een klein akkoordje erachter. En dan eh, is, het, eh, dus, is het een beetje te vroeg te klappen natuurlijk. I Made It Up, een, een hele andere uitvoering zoals we hem kennen van Exilio. En dan staat er natuurlijk nog een tweede nummer ons te wachten. Ook van dat album uh, Joshua, of niet? eentje van het eerste album. Eén van het eerste album? Ja, we wisselen het een beetje Beneath the Surface heet die, geloof ik, toch? Rising. Rising. Het zit wel in het thema. Ja, oh, maar, Ik, eh, maar ik weet dat jullie ook nog een album Beneath the Surface toch eh, hebben gemaakt. Of eh, zijn jullie dat... nee, het eerste album was Come Me Lucky, Fat or Skinny. Dat was hem. Beneath... Ik, Lange ik, titel. Ja. Beneath the Surface. Ik denk dat ik een andere albumtitel door, door, door elkaar had. Wat, even nog dat, dat tweede album, want ik... Wat zei je ook alweer het tweede album? Het eerste album uh, Lucky Fat or Skinny. Dat was hem, ja, precies. Ja, eh, dat, dat, is inderdaad eh, volgens mij het album wat in 2015 is uitgebracht. Dat is ook het eerste album wat jullie toch hebben uitgebracht. Klopt, ja. Dus, dat is, dus we zitten alweer, we zitten alweer een behoorlijk in... ja, want dit is het tweede album. Ja, ja, we nemen wel de tijd. Maar het is ook wel een doorgaans een normale tijdsvak voor, om een denk ik, een eh, album te maken. Drie jaar, vier jaar soms. Oké. Ja. Goed, eh, het eh, tweede nummer is dus van dat album. Rising. Rising, alright. to go back to the start. To catch the very first beatings of the heart. Mm -hmm. I try to find the origin of sea. beautiful flowers and ugly weeds. Who's been sowing, who was not? What you need. to the ground and I dug deep, so deep to find all things could be found. I dug deep and deeper still. I'm tending precious seed. The earth groans, together we bleed. the garden keeper and all our beloved. Up came the morning light, light. There's a garden keeper and it is rising up where no water ever No one can keep it out make it stop. No one stop. It is, it is rising, rising up. Despite the half truths and plain lies spoken, it came to me in my sleep. There's a garden keeper, and I am beloved. Ja, dat waren ze even voor eh, dit moment. Eh, dit eh, waar ik mee in de war was, Beneath the Surface, is van een andere Utrechtse band. Maar dat is een snoeiharde band. Fruit of the Original Sin. Die komen, ja, dat is een... is een maar waarom ben ik op een gegeven moment met Beneath the Surface in de war met, met Canvas Blanco? dat heeft ook te maken dat ze dus een akoestische uitvoering hebben gemaakt. Ja, dan is, een, is er soms Utrecht twee bands door elkaar halen en dan denk je dat de een een album is maar het is eh, toch echt het album eh, wat eh, Joshua net al zei. Het eerste, het eerste echte Canvas Blanke album. Dat heet Call Me Lucky Fat or Skinny. Call Me Lucky Fat or Skinny. En 2015. En dan hebben ze nog een, in 2013 ook nog iets gemaakt. A Premature Birth in 2013 is dat eh, geweest. Dat is, eh, dat is het andere werkje wat ze nog hebben gemaakt. Nu weer tijd eh, voor muziek hier uit de toverdoos. Benjamin Vrouw, hij komt op 20 juni hier bij ons langs. En dit is het werkje wat hij heeft achtergelaten. try to protect. If the subject of my study is the object, shit gets muddy long as people project themselves into objects. So I object to this whole structure. Haven't found God yet, but it's his or her image I'm trying to reflect. I'm right to the left with the insight I might readdress. All I know is that I need light for the darkness. That I only live life if I die death, and I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome. I respect multiplicities can be incorrect, and we are all free Everybody to connect. I know just trying to get by. Everybody from close my face. Take a long look and then tell me my race. Tell me my place. Tell me I'm this or I'm that. Tell me I'm white or I'm black. Tell me I'm Jewish, but I don't get confused with all of that talk, cause I know that's bullshit. My skin is white, but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it. I just wanna do this. Give you this music. When you ask somebody what their race is, realize that's racist. Realize that there are no races. That's just some idea we were raised with to distract us from the right races we facing. Trying to get away, so we racing the high. Trying to be fly, but I ain't picking no side. Say I'm replacing my race with a vibe, taking my life for a ride. I don't need pride, no. But I take a lot of self love on the side. Everybody I know just trying to get by. Everybody I know just trying to get by. Everybody get your money. myself. Started way back when I was unable able to tell a little, but I didn't know I didn't believe in himself. Started seeing himself based on the truth of the other, defending my own with a stutter. Looking for a reason for breathing, escaping the gaze that was shaping my being. Hoping and wishing to one day wake up without all of the fucks. I ain't got no fucks to give. I really need my fucks to live. The rest of my story. Everybody get your money. your way to chill your bones in a bitter haze. Wild gusts of cold are on the chase for things you've lost along the way. They're only thoughts, but they have such weight. Who keep you safe from harm? till it goes away. When forgotten seas. The murkiness where ships once sailed to an unknown place, the promised land. Howling met Ghost Wind. Eh, een nummer wat eh, ooit ook nog in eh, de Cloud Machine periode nog is opgenomen. Maar nu heeft Ruud Howling er een eigen nummer van gemaakt. Op de EP The Wind Just Blew The Day Away. Daarvoor So Over Fake Friends van Wendy Moore. En daarvoor Benjamin Fro. Dus we hebben nog 14 minuten. Nou, dat moet volgens mij nog 13 minuten inmiddels nog om twee nummers te laten horen voor 9 uur. Dus is het weer de beurt aan Canvas Blanco. En is het woord aan Joshua Welke gaan we horen? Welke twee? Uh, een van onze singles, nieuwe singles, Kiddo's Guides. Ah, oké. Take a spin, directed for the better. Turn the pages from within. Read from right to left, with your glasses upside down. Let your mind do some free running. Your heart will fall around. Take some holy mud and stuff it in your ears to block the siren song to save you many tears. With root and twig, carve yourself a stick. This is your chance to battle every fear. Kiddo, are you ready to cross some lines in a soul war? Unnatural habitat. Kiddo, are you? Wild? Take it fiddle skinny, swing it high and low. Make sure you hold on tight, and in time to let it go. Find yourself a buddy, be someone's buddy too. Have fun with running. Stay true. Eh, nummer eh, ken ik onder Exilio onder A Kiddo's Guide. Dat was hem toch, neem ik aan. Inderdaad, dat was hem. Eh, nu ben ik weer razend nieuwsgierig of er nog een nummer van dat album gaat komen. Of dat jullie weer teruggrijpen op Call Me Fat Lucky or Skinny. Dus het is weer de keuze aan jullie, Joshua. We grijpen weer even terug naar het vorige album. <laughs> daar zijn we, daar, dan eh, ga ik eh, eens even meekijken. Welke gaat het worden? City of Catherine. Ah, okay. I watch her stripping, I watch her grow cold. Cracks run through skin, and much deeper I'm told, much deeper I'm told. My dress for her, most colorful dress for her. tripping. The city is cold, the city is crumbling. Makes me feel old, makes me feel old. God wove a garment for her, a most colorful dress for her. waren ze tot eh, dit moment. Uh, eh, Canvas Blanco, we sluiten er nog met één af. En dat is eh, deze van Koen Alvarez. En die doet maandag zijn afstudeeropdracht in Theater de Krocht. Hell or High Water hoor je tot aan het nieuws van 9 uur.